5 uur. Jobboot met het NOS Journaal. Chef de mission Maurits Hendricks is teleurgesteld over het aantal behaalde medailles op de Spelen in Rio. Dat zei hij tijdens een persconferentie. Ook baalt hij van het grote aantal vierde plaatsen, tien in totaal. Maar Hendricks is ook trots op de gouden plakken die het Nederlandse team heeft binnengehaald. Daardoor hebben we volgens hem onze positie op de wereldranglijst wel kunnen handhaven. De Nederlandse topsport doet in de volle breedte mee in de wereld, zei Hendricks. Tunster Sanne Wevers draagt vannacht de Nederlandse vlag tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. In de haven van Harlingen zijn drie opvarenden van een zeilschip omgekomen... toen de mast van de boot waarin ze zaten afbrak en op hen viel. De slachtoffers zijn drie Duitse toeristen uit hetzelfde gezin. De andere opvarenden kwamen met de schrik vrij... en zijn samen met de schipper opgevangen op het politiebureau. Er waren in totaal veertien mensen aan boord. Waardoor de mast is afgebroken is niet duidelijk. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar het ongeluk in Harlingen. De werkzaamheden aan de spoorbrug over de snelweg A1 bij Muiderberg duren langer dan verwacht. Volgens Rijkswaterstaat kost het sloopwerk van de oude spoorbrug meer tijd. Niet alle rijbanen richting Amsterdam kunnen daarom morgenochtend op tijd open, zegt Rijkswaterstaat. Automobilisten moeten daarom rekening houden met files en extra reistijd. Wanneer alle rijstroken op de A1 richting Amsterdam wel open gaan, is afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden. Automobilisten kunnen morgenochtend vanaf 5 uur wel over de A1 richting Amersfoort. In de eredivisie heeft AZ zijn eerste zegen van het seizoen binnen. De ploeg won in de Galgenwaard met 2-1 van FC Utrecht. De wedstrijd Sparta Go Ahead Eagles bleef lang onbeslist... maar een penalty bezorgde Sparta de overwinning 1-0. FC Twente speelde uit tegen FC Groningen. Het werd een, in een spannend duel 4-3 voor de ploeg uit Twente... die daarmee de eerste punten van dit seizoen binnenhaalde. Het weer. Vanuit het westen geleidelijk minder buien en opklaringen. Temperatuur 19 tot 21 graden. Morgen bewolkt en minder buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Vanaf dinsdag volop zomer met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam bij Muiden 3 kilometer. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem-Zuid 5 kilometer door een ongeluk. Daar is maar één rijstrook open. Verderop bij knooppunt Velsen ook nog eens 4 kilometer. Op de N202 Amsterdam-Eemuiden voor de aansluiting met de A22 7 kilometer. Dat heeft te maken met het ongeluk op de A9.